De panter was piraat in hart en nieren. Elke avond in de band, altijd paraat. Vrijgezel alleen maar thuis achter zijn bakkie. Want met vrouwen wist de panter zich geen raad. In de eter had hij moed en dan was hij suikerzoet. Van rapporten de meisjes kon hij goed. Hallo Venus, hallo Heidi, Angelina. Hier de panter speciaal vandaag voor jou. Witte lelie, wilde roos en Annabella. Pippi Langkous en Jasmijn, ik blijf je trouw. Zee meer in, wat klinkt je mooi. Dus ik heb je lief. Als je hier was, klaproos zat je op mijn knie. En Colinda is zo knap, en ik hou van Madelief. Ik droom elke nacht van jouw zwarte Marie. Hallo Venus, hallo Heidi, Angelina. Hier de panter speciaal, vannacht voor jou. nu alweer vele jaren. Heel gelukkig met een knappe vrouw getrouwd. Zij was opsporingsbeambte en een goeie. Want er heeft de zwarte nog geen dag verrouwd. Dat ze op een dag in mei riep je bent er gooien bij. Toen de man Venus, hallo Heidi, die Angelina. Hier de bamper speciaal vannacht voor jou. Witte lelie, wilde roos en Annabella. Pippi Langkous en Jasmijn, ik blijf je trouw. Zeemeerwind, wat klink je mooi. Tante Drus, ik heb je lief. Als je hier was, klabroos, zat je op mijn knie. Colinda is zo knap en ik hou van Madelief. Ik droom elke nacht van jouw zwarte Marie. Hallo Venus, hallo Heidi, Angelina. Hier de er speciaal vannacht voor jou. Hier de er speciaal nacht voor jou.